besliste over jou en mij. De harde noodzaak in de maatschappij. De brede woorden, strijd om het bestaan. Verplichten mij om heel lang van jou weg te gaan. anderen moeten missen. Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar wat het lot in de toekomst zal beslissen, dat geeft me niet, mij niet. Het is gekomen net zoals ik zei, De zalige dromen gaan voor lang voorbij. Ik moet je verlaten, maar mijn hoofd staat vol. Dat ik je later hier gelukkig maken zal. Hoeveel jaren van ander moeten meer? dat weet ik niet, dat weet ik niet. Maar wat het lot in de toekomst zal beslissen, dat geeft me niet, mij niet. Vaarwel mijn liefste, blijf mij altijd trouw. Al mijn gedachten leven steeds bij jou. Als ik terugkom, voer ik je blij van gezin. Dra als mijn bruidje het paradijs daar liefde in. Hoeveel jaren welk andere moeten missen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar wat het lot in de toekomst zal beslissen.